Joris met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert de ongeveer 60 Nederlanders in Mali om dat land te verlaten. Door de staatsgreep van twee weken geleden is het daar onberekenbaar geworden en dreigt er een tekort aan voedsel en brandstof. Gisteren stopte Nederland al met de ontwikkelingshulp aan Mali. Het zou dit jaar 50 miljoen euro krijgen. Dat wordt overgemaakt zodra er weer een burgerregering is. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend door vicepresident Robert Amerali. President Bouterse kon het niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. De voorstemmers van de wet gaan ervan uit dat er met de wet een einde komt aan het strafproces tegen onder andere president Bouterse over de decembermoorden. Bij Antarctica wordt een Russisch-Oekraïense zeilboot vermist. Sinds maandag is er geen contact meer geweest met de bemanning. Het schip, de Scorpius, was met vier Russen en drie Oekraïners aan boord onderweg naar een Russisch station op de Zuidpool. De zeilers wilden verschillende records vestigen. Mogelijk zit het schip vast in het ijs. Het ministerie van Economische Zaken wil niet dat Nederlands onderzoek naar een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus wordt gepubliceerd. Het is bang dat de informatie van het Erasmus Medisch Centrum in handen komt van schurkenstaten of bioterroristen. In Amerika is onlangs wel toestemming gegeven voor de publicatie. In Oorschot heeft een jongen van 13 een meerval gevangen die groter is dan hijzelf. De jongen is 1,53, de vis is 5 centimeter groter. De jongen, Stijn van den Oever, haalde de vis omhoog in een forellenvijver. Het kostte hem bijna een uur om de vis uit het water te krijgen. Hij had nog nooit een vis gevangen van meer dan 50 centimeter. De meerval is teruggezet in het water. Het weer vannacht overwegend droog, morgen overdag wolkenvelden, wat zon en plaatselijk een bui. Het wordt een graad of 8. De paasdagen verlopen wisselvallig.